de kapitein gearresteerd van een schip dat met hulpgoederen naar de Gazastrook wilde vertrekken. Groep activisten om te vertrekken. Ze waren van plan om de blokkade te doorbreken die Israël voor de kust van de Gazastrook heeft ingesteld. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens worden gesmokkeld naar de Hamas-beweging in Gaza. Het schip van de 60-jarige kapitein is een van de negen schepen die vanuit de haven bij Athene naar de Gazastrook willen varen. Het weer droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon, in het oosten bewolkt en wat regen.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 Chavez is op Cuba, waar hij wordt behandeld voor kanker. Volgens de oppositie bedreigt de afwezigheid van de president de soevereiniteit van het land. Belangrijke beslissingen, onder meer over de veiligheid van Venezuela, kunnen niet in het buitenland worden genomen, vinden de tegenstanders van Chavez. De president gaf donderdag in een verklaring toe dat hij ziek is en wordt behandeld. Hij was toen al weken niet in de openbaarheid verschenen, waardoor er allerlei geruchten de ronde deden over zijn toestand. Volgens de artsen van de Venezolaanse president heeft hij een hevige ingreep achter de rug, maar herstelt Chavez goed. Een faillissement van Griekenland is tot zeker de herfst afgewend. De Europese ministers van Financiën hebben een nieuw deel van een toegezegde lening vrijgegeven. Griekenland krijgt 12 miljard euro, waardoor het land de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Bijna 9 miljard wordt door de eurolanden geleend, de rest komt van het Internationaal Monetair Fonds. De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land nu een stuk groter is geworden. Hij benadrukt dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat de afgelopen week werd goedgekeurd door het parlement snel moet worden doorgevoerd. Zwaargewicht Vladimir Klitschko heeft de wereldtitel veroverd van de grote boksbonden. In Duitsland was de 35-jarige